Vooral met het NOS-journaal. Rond deze tijd sluiten in 19 Amerikaanse staten de stembureaus voor de presidentsverkiezingen. Waaronder in Connecticut, Illinois, Kansas, Michigan, Pennsylvania, Texas en Maine. Die laatste staat is samen met Nebraska de enige staat waar het winner-takes-all-principe niet geldt... en waar de kiesmannen worden verdeeld. De eerste uitslagen druppelen intussen binnen. Zoals verwacht gaan Kentucky en West Virginia naar president Trump en Vermont en Virginia naar Joe Biden. In Florida sluiten nu ook de laatste stembureaus. Daar wordt al volop geteld. Het verschil is minimaal. De Tweede Kamer wil naar aanleiding van de extra coronamaatregelen... een uitbreiding van het economisch steunpakket. Door de aanscherpingen worden onder meer musea, theaters, bioscopen... pretparken en bibliotheken extra getroffen. En ook de reisbranche krijgt een zware klap doordat alle niet noodzakelijke buitenlandse reizen tot half januari worden ontraden. Tijdens een Kamerdebat gisteravond wilden de ministers Wiebes en Koolmees niks concreets beloven. Wel zei Wiebes dat het kabinet al sinds vorige week kijkt of het steunpakket nog voldoet. Oud-topvoetballer Diego Maradona ondergaat met spoed een hersenoperatie in een ziekenhuis in Argentinië. Volgens Argentijnse en Spaanse media heeft Maradona, die vorige week 60 werd... een bloeduitstorting tussen de hersenen en zijn schedel. werd gisteren opgenomen in het ziekenhuis. In de Champions League heeft Ajax de eerste overwinning van het seizoen geboekt. In Denemarken werd het 2-1 tegen Michieland. Ajax kwam binnen een minuut op voorsprong door Anthony. Tadic scoorde in de 13e minuut de 2-0. De Denen scoorden vijf minuten later. In Pool D staat Ajax nu tweede achter Liverpool dat met 5-0 won van Atalanta Bergamo. Het weer vannacht droog en opklaringen, 4 graden.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 teaching kan je niet vergeten. Ik kan jou niet laten gaan. Als harten konden spreken, oh je moest eens weten. Alles wat ik je vertellen zou. Oh, laat het steeds verbreken. Blijf in het verleden. Wat heb jij met mij gedaan?